Ook de anesthesist gaat vrij uit. De vrouw van 21 overleed door een complicatie tijdens de operatie. Er is een uitgebreid gerechtelijk onderzoek geweest, maar dat heeft volgens de OM onvoldoende bewijs opgeleverd voor dood door schuld. Het is niet duidelijk geworden waardoor de complicatie is ontstaan. Ook is niet komen vast te staan dat de plastisch chirurg of de anesthesist bij de ingreep een fout heeft gemaakt. Sietske H. uit Nijbeets mag haar familie en vrienden weer zien en spreken. Ze zat sinds begin deze maand in zogenoemde beperking en mocht alleen praten met haar advocaat en de politie. Vanochtend zijn de beperkingen opgeheven. De 25-jarige Sietske heeft bekend dat ze haar vier baby's heeft gedood. De lichaampjes verborg ze in koffers op zolder. Ze wonen bij haar ouders. Het OM wil over de resultaten van het onderzoek naar de babymoorden nog niet zeggen. Dat gebeurt pas bij de eerste openbare zitting over de zaak. Een inspecteur van 59 van het politiekorps Twente is buiten functie gesteld. Hij werkt ook als hulpofficier van justitie, maar had daarvoor geen geldig certificaat. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften en zit nu thuis in afwachting van een schorsing. Als op last van de inspecteur in Twente mensen zijn gearresteerd, kan dat gevolgen hebben voor eventuele strafzaken. PVV-leider Wilders waarschuwt het CDA. Aanleiding zijn uitspraken van CDA-voorzitter Bleker gisteravond op de televisie. Bleker vindt dat de PVV moet accepteren dat er een regering komt voor alle Nederlanders. Wilders zegt dat de CDA-voorzitter heel snel moet ophouden met partijpolitiek gespin in de media. Anders brengt hij volgens Wilders de kansen op politieke samenwerking met de PVV in gevaar. Het weer. Vanavond en vanmiddag trekt een zone met zeer zware regen- of onweersbuien over het land.